Mark met het NOS-journaal. De twee grote ABP en Zorg en Welzijn, waarschuwen daarvoor bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. De fondsen maken weinig rendement op hun beleggingen. Tegelijkertijd moeten de pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lagere rente. Aan het einde van het jaar moet blijken of de pensioenen bij ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar echt omlaag moeten. President Bashir van Soudaan heeft opdracht gegeven om de grens met Zuid-Soedan te openen. Het is voor het eerst sinds de afscheiding van het zuiden in 2011 dat de grens open gaat. Het is niet duidelijk waar de grens tussen de landen komt te liggen. Sinds de afscheiding in 2011 claimen beide landen grensgebieden waar veel olie in de grond zit. De spanningen tussen Soedan en Zuid-Soedan namen vorige week af... toen bekend werd dat het zuiden voortaan minder hoeft te betalen... voor de transport van olie door pijpleidingen in het noorden. De Zuid-Soedanese president Kier riep daarna op tot een normalisering van de betrekkingen. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister van de Steur zegt dat het preventief opsluiten in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De minister reageerde op een plan van het CDA dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. Voor het plan is geen Kamermeerderheid. In totaal zijn 230 mensen vanuit Nederland naar IS-gebied afgereisd. Hiervan zijn er 40 teruggekeerd. Koningin Maxima heeft de 45e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam geopend. Daarna keek ze naar Beyond Sleep, de Engelstalige verfilming van de roman Nooit meer slapen van W.F. Hermans, die in Rotterdam in première ging. Er worden de komende anderhalve week 450 films vertoond. Meer dan 100 films beleven er hun wereldpremière.